uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Nederland telt vanaf vandaag 18 miljoen inwoners... volgens de schatting van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De bevolking van Nederland groeide de laatste jaren alleen door migratie uit het buitenland... en niet door een toenemend geboortecijfer. Er worden minder baby's geboren dan dat er mensen overlijden. Verderweg de meeste nieuwkomers kwamen de afgelopen acht jaar uit Europese en Aziatische landen. In absolute aantallen kwamen de meeste mensen uit Oekraïne, Syrië en Polen. Bij een botsing tussen twee straaljagers in Frankrijk zijn twee piloten om het leven gekomen. Volgens Franse media ging het om een piloot in opleiding en een instructeur die samen in één vliegtuig zaten. De piloot van de andere straaljager kon op tijd zijn schietstoel gebruiken om uit het vliegtuig te komen. Hij raakte gewond, maar overleefde het wel. Het is nog onduidelijk waardoor de Rafale gevechtsvliegtuigen in de lucht tegen elkaar vlogen. De Amerikaanse presidentskandidaat Donald Trump heeft gisteren gebeld met de Israëlische premier Netanyahu. Ze zouden het onder meer hebben gehad over een staakt het vuren in Gaza, meldt de Amerikaanse nieuwsite Axios. Vandaag zijn er onderhandelingen gepland over vrijlating van Israëlische gijzelaars door Hamas in ruil voor een staakt het vuren. Trump zou Netanyahu hebben aangemoedigd om daarmee in te stemmen. De Wereldgezondheidsorganisatie slaat nu ook alarm over de opmars van een nieuwe variant van het Mpox-virus in Afrika, ook wel bekend als apenpokken. De uitbraak is aangemerkt als internationale noodsituatie. De nieuwe variant is besmettelijker en gevaarlijker dan vorige varianten. Volgens de WHO raakte dit jaar al meer dan 14.000 mensen besmet. Ook vielen meer dan 500 doden, aanzienlijk meer dan een jaar eerder.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 Wat denk je? Ik blijf even uh, gewoon eh, hier, als je het niet erg vindt. Blijf jij maar liggen, dan ga ik even twee haren inhalen. Moet je er eitjes bij? Ja, nog wel lekker. ZFM. Voor Zandvoort en de regio.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 Bij een botsing tussen twee straaljagers in Frankrijk zijn twee piloten om het leven gekomen. Volgens Franse media ging het om een piloot in opleiding en een instructeur die samen in één vliegtuig zaten. De piloot van het andere vliegtuig raakte alleen gewond. De Wereldgezondheidsorganisatie slaat nu ook alarm over de opmars van een nieuwe variant van het Mpox-virus in Afrika. Ook wel bekend als apenpokken. Het weer, de dag begint zonnig. Later zijn er wat meer stapelwolken, maar het blijft wel droog.